Zes uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn vannacht drie mannen opgepakt... in verband met een verdachte auto in het centrum van de stad. De witte Mercedes met Belgisch kenteken, zoals verdacht gesignaleerd staan. Bij de grensovergang bij Hazeldonk zou het kenteken zijn herkend... door een automatisch camerasysteem. Dat gebeurde later ook in de buurt van Rotterdam. De wagen stond geparkeerd voor een restaurant... waar burgemeester Abu Taleb zat te eten. Hij werd door zijn beveiligers uit voorzorg weggevoerd. Kort na middernacht was de politieactie voorbij. Een team van journalisten uit alle EU-landen sleept het Europees Parlement voor de rechter. Ze willen inzage in de manier waarop Europarlementariërs de toelages besteden die ze naast hun salaris krijgen. De journalisten verzochten deze zomer op basis van de wet openbaarheid van bestuur inzage in declaraties en bonnetjes. Het Europarlement wees dat af vanwege onder meer privacybescherming. De manier waarop gevluchte kinderen in Nederland worden opgevangen is schadelijk voor ze, stellen 158 organisaties in een grote advertentie in de Volkskrant. Ze roepen de Nederlandse regering op om het asielbeleid aan te passen en zich te houden aan het VN-kinderrechtenverdrag. Het is vandaag de internationale dag voor de rechten van het kind. Onder meer UNICEF, Kerk in Actie en de Algemene Onderwijsbond wijzen erop dat asielzoekers vaak moeten verhuizen en onvoldoende onderwijs krijgen. Een op de zes Nederlandse jongeren zegt verslaafd te zijn aan sociale media. Vooral meisjes besteden veel tijd aan WhatsApp, Instagram en Facebook, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 14 van de meisjes tussen 12 en 18 jaar is elke dag zeker vijf uur actief op sociale media. Onder jongens is dat 6 De meeste jongeren besteden er 1 tot 3 uur per dag aan. Veel jongeren zeggen dat sociale media een negatieve invloed hebben op hun leven. Ze slapen slechter, kunnen zich minder goed concentreren en presteren slechter op school. Het weer, opnieuw regen, maar ook af en toe zon. Het wordt tussen de 9 en 10 graden. De komende dagen wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 ¡No!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 vanno via per lei, per lei.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 another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 to the comics. 神，哈哈。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 ik wat ben.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 This is how as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me.